7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De veiligheidsregio's maken zich zorgen over het afstand houden in de kroeg. Sinds 1 juli zijn weer meer mensen welkom in de horeca... maar volgens de regio's was het op een aantal plekken dit weekend te druk. Hoe later het wordt, hoe meer er wordt gedronken... en hoe lastiger het voor mensen is om zich aan de afstandregel te houden, zo blijkt. Vanavond komen de veiligheidsregio's voor het laatst bij elkaar voor de zomervakantie. Mogelijk wordt dan ook gesproken over de handhaving van de coronamaatregelen in cafés. De nieuw aangestelde luchtverkeersleiding op Lelystad Airport heeft nauwelijks iets te doen. Dat kost 4,4 miljoen euro per jaar, meldt Nieuwsuur, op basis van cijfers van Luchtverkeersleiding Nederland. De 13 verkeersleiders en hun 11 assistenten zouden eigenlijk dit jaar al vakantievluchten begeleiden. Maar omdat de opening van het vliegveld is uitgesteld tot november volgend jaar, houden ze zich nu alleen bezig met hobbyvliegers en lesvliegtuigjes. Kamerleden noemen het zonde van het geld. Als er een tweede coronagolf komt, blijft de grens tussen Nederland en België vrijwel zeker gewoon open. Dat heeft de Belgische minister De Krem gezegd na overleg met zijn Nederlandse collega Grapperhaus. De grens was vanaf half maart bijna drie maanden dicht voor niet-essentiële reizen... wat leidde tot schrijnende situaties in de grensregio. Een tweede keer de grens sluiten gaat niet, zei de Krem vandaag. Nederland en België hebben afgesproken om de maatregelen bij een nieuwe golf beter op elkaar af te stemmen. In de bossen bij Oppenau in het Zwarte Woud is een klopjacht aan de gang op een zwaar bewapende man. Duitse media hebben het over de plaatselijke Rambo. Vier politieagenten moesten onder bedreiging hun wapen bij hem inleveren. Inwoners van Oppenau moeten voorlopig binnen blijven. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vannacht valt op steeds meer plaatsen regen. Op morgenochtend valt er regelmatig een bui.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 Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis.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 We zijn nog een hele tijd bij jullie. Wat kan je in dit uur nog verwachten? We hebben nog de Nashville Spiegelplaat. We hebben natuurlijk nog twee nummers van het Spotlight album. De maandartiest komt voorbij en de digitale brievenbus. En er is nu weer tijd voor geworden met muziek uit Nederland. Na jarenlang als coverartiest gewerkt te hebben... werd het tijd om het eigen materiaal op te gaan nemen, vond Harrison Dean. Van de debuut-EP I'm Not Poor Enough To Be A Countryman hoor je nu het nummer There She Goes. Kathy, she was still a girl, age 32. And all throughout her working days, she keeps it cool. Friday afternoon, she starts to shiver. And you can see the spirit in her eyes she goes, looking for that missing piece. corner by the gift shop. And people passing by don't cast a glance. There she goes, looking for that. not to find her way back home. Dat was muziek uit Nederland van Harrison Dean en There She Goes. Nou, niet bang worden, ik ga nog niet weg. Want ik heb nog heel veel muziek voor jullie klaarstaan. Zoals de nieuwe single van Kanaan Smith. Mede geproduceerd door de mannen van Florida Georgia Line... en geschreven door Corey Crowder, Jared Mullins en Kanaan zelfs. Hij zegt zelf over dit nummer dat hij er trots op is... hoe country dit nummer klinkt. Nou, ga zelf maar oordelen. Dit is Colder Than You. I found a note on the fridge. Said I'm sorry this just ain't working. And since you ain't here and there's frost on the beer, I guess you weren't talking about the frigid air, girl. Nah, you never liked my mom or my dog or my friends, and the worst is I never said one gaan nu naar de Nashville Spiegelplaat... waarvan het origineel uit 2013 is. Het nummer werd geschreven door Carrie Underwood... en volgens mij, ik heb het in ieder geval niet kunnen vinden... heeft ze dit zelf nooit uitgebracht. Wie het wel uitbracht is Rachel Holder. Die hoorde toch ooit de versie van Carrie... maar ze op een demo met gitaar alleen eh, het nummer zong... en ze werd er zo, vond het zo mooi dat ze dacht, dat wil ik opnemen. Maar wie dat ook deed is Bonnie Tyler. Jawel, die kennen we natuurlijk uit Engeland... van eh, bijvoorbeeld It's a Heartache. Maar... Um, Ehm, ze heeft in 2013 ook een album uitgebracht... waarin ze eh, diverse rock en ook country nummers opzetten. Dus je gaat twee keer luisteren naar Lord Help Me. Dit is de Nashville Spiegelplaat. sweet veel Spiegelplaat. radio show. Old school for life, baby. politicians, drunkards, honest men he'd laid beneath the ground. Only he could say without a doubt the number that he'd slayed. But there's one thing for certain, he will pay for them today. At Tom Smith, he's in the ground for the awful crime he's done. Many men he had shot down till he had nowhere to run. away But not before he'd been baptized in water that same day On that old Kentucky river shore his family gathered round He was singing them old gospel songs, it was a mournful sound at Tom Smith, he's in the ground for the awful crime he's done. Many men he had shot down till he had nowhere to run. she and bad women brought me where I am today. Let my faith serve as a warning not to do the things I've done. Your lives are still before you, but my race down here is run. At Tom Smith, he's in the ground for the awful crime he's done. Many, many had shot down till he had nowhere to run. At Tom Smith, he's in the ground for the awful crime he's done. Many, many had shot down dat was uit 1963 David Houston en Mountain of Love. We gaan naar onze digitale brievenbus en we gaan daarvoor deze keer naar Schotland. Via info.nationalradio.nl kregen we muziek opgestuurd van Colin Klein. Na tien jaar in Californië gewoond te hebben is Colin weer terug in Schotland en treedt daarop diverse podia's op. Hij maakt country, folk rock en Americana. Dit nummer komt af van zijn album The Never Ending Pageant en dit is Top of the Mountain. Klein en Top of the Mountain. We gaan met Amerikanen voor jullie draaien. Deze dame wordt ook wel de Queen of Oklahoma genoemd. En van het album wat ze in 2016 uitbracht... ga je luisteren naar het titelnummer. Dit is Carter, Samson en Wilder shot down. Kentucky voor muziek van de bluegrass-formatie Hammertone. En dit was Bad Tom Smith. Uh, eh, ga nog een keertje naar onze maand. Dat is Loretta Lynn. 1966 was een goed jaar voor Loretta. Ze scoorde enkele hits en ze werd de eerste vrouwelijke country-zangeres... die een door haar zelf geschreven nummer naar nummer 1-notering bracht. Martina McBride zette dit nummer op haar album Timeless... maar het is Loretta die voor het eerst zong... You ain't woman enough to take my man. Dit is de Nashville Maandartiest. with me onze maand. Dat is Loretta Lynn en You Ain't Woman Enough to Take My Man. En volgende week hebben we uiteraard weer wat nummers van Loretta voor je in de show zitten. We gaan nu naar een liefdesliedje van Luke Combs. Dit is Loving On You. Dat was Luke Combs en Loving On You. Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight album. Het album This Time uit 1993 van Dwight Yoakam. Dwight heeft al heel wat albums uitgebracht... maar dit album is het best verkopende album... en werd zelfs drie keer platina. Nou, heel mooi gedaan dus. Je gaat nog luisteren naar twee nummers achter elkaar. Wild Ride en daarna Lonesome Roads. Dit is het Nashville Spotlight album. bij En ja, ik was jullie eh, presentatrice voor de afgelopen twee uur. Maar helaas, het zit er alweer op. Nashville Radio Show is alweer klaar, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je.